Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een dagelijkse tactische pauze aangekondigd... voor een klein deel van de Gazastrook, in de buurt van Rafah. Het is de bedoeling dat er zo meer hulp het gebied in kan. Door de pauze zouden vrachtwagens met hulpgoederen... makkelijker vanuit het zuiden naar andere delen van Gaza moeten kunnen rijden... De pauzes moeten duren van 8 uur s ochtends tot 7 uur s avonds. Het Israëlische leger zegt dat het besluit is afgestemd met hulporganisaties en de VN. NRC-leider Omtzigt gaat ervan uit dat PVV Faber als minister geen termen zal gebruiken als omvolking, zoals ze in het verleden heeft gedaan. Dat zei Omzicht in Nieuwsuur. Volgens hem past zo'n uitspraak op geen enkele manier binnen het hoofdlijnenakkoord. Faber is de beoogd minister van Asiel en Migratie. VVD-leider Jessel Gus noemde haar vanwege de uitspraken in het verleden niet onomstreden. De twee Zweden die betrokken waren bij een gevangenenruil met Iran... zijn weer terug in hun thuisland. Een van hen is een EU-diplomaat die twee jaar geleden als toerist werd opgepakt in Iran. Hij werd ervan beschuldigd dat hij spioneerde met Israël. In ruil voor de vrijlating van de twee heeft Zweden een Iranier laten gaan. Die was veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij de dood van honderden oppositieleden van het Iraanse regime. Een Amerikaanse vrouw heeft 43 jaar lang onterecht vastgezeten voor moord. De vrouw werd op 20-jarige leeftijd opgepakt voor de moord op een bibliothecaresse. Ze liep verward rond met een mes onder invloed van antipsychotica. Recent bleek dat ze tegenstrijdige verklaringen had afgelegd... en dat de politie geen bewijs had dat ze op de plaats delict was geweest. Het weer. In het westen buien met kans op onweer. Later vandaag ook in de rest van het land. Tussendoor is er ook wat zon. Het waait flink en het wordt een graad of 18. Morgen bewolkt en vooral in het binnenland buien. Op veel plaatsen wordt het dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.